Op de A2 bij Oudekerk aan de Amstel heeft de politie ongeveer 40 boetes uitgedeeld. Ook op de A27 en de A58 gaf de politie boeren in trekkers zeker 20 bekeuringen voor het rijden op de snelweg. Op steeds meer plaatsen in het land zijn de boerenprotesten afgelopen, maar in onder meer Brabant en Groningen gaan ze nog door. Vooraf was niet aangekondigd waartegen de acties gericht zouden zijn. Maar in de loop van de dag bleken de boeren het vooral te hebben gemunt op andere vervuilende sectoren, de media en de politiek. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt... komen in aanmerking voor bescherming in Nederland. De tolken worden voortaan aangemerkt als systematisch vervolgde groep. Dat betekent dat ze in principe recht krijgen op asiel. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Kamer. Hiervoor waren de voorwaarden veel strenger. De tolken moesten op individuele basis aantonen dat ze gevaar liepen. Veel Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt... zeggen dat ze in Afghanistan worden bedreigd. En een aantal van hen voelt zich in de steek gelaten door Nederland. De afgelopen tien jaar zijn de meeste apps die zijn gedownload van Facebook. Er staan vier apps van het bedrijf in de top 10... volgens gegevens van een website die de downloads bijhoudt op iPhones en Android-telefoons. Op nummer 1 staat Facebook zelf, gevolgd door de berichtendienst van het platform. Op nummer 3 staat WhatsApp, dat sinds 2014 in handen is van het bedrijf. En op de vierde plaats Instagram, gekocht in 2012. Volgens de website geven gebruikers het meeste geld uit in de app Netflix. Het weer, vannacht regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Vannacht ongeveer 4 graden. Morgen overwegend bewolkt, in het oosten wat zon. In de middag en avond in het westen wat regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ook in Noord-Holland zorgen de demonstraties van boeren voor vertraging. Vooral op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Schorel een half uur oponthoud. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer doe je er nog eens 20 minuten langer over. Daar staat het vast tussen de aansluiting met de A9 en de ring Alkmaar. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn een kwartier tijdverlies tussen Abenes en Rijnzaterwoude. En 10 minuten oponthoud nog op de N200 van Amsterdam naar Halfweg. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg.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 The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took I make tags, spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell.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 <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep them going under. happy, happy holidays from Dance Radio. believing. music, yeah. They were twisting. and the 70s brought disco alive. And long ago, dad and mom were having big fun. Just rocking and rolling in the age of the jive. issue. Merry Christmas, Happy Hanukkah, and Happy Holidays. From Dance Radio. en stuur je allemaal fijne dagen en...